De grootste druk was al na vijf minuten van de ketel toen Robin van Persie het eerste doelpunt scoorde. Burgemeesters willen meer te zeggen krijgen over de inzet van de politie, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sinds de invoering van de nationale politie hebben ze minder macht gekregen. De burgemeesters zeggen dat er daardoor te weinig ruimte is voor de aanpak van lokale problemen en de openbare orde en veiligheid. Landelijk wordt er volgens hen bijvoorbeeld te veel aandacht besteed aan de aanpak van woninginbraken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er juist goed wordt samengewerkt met de burgemeesters.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 Op het filmpje rennen bewoners richting de brandhaarden buiten hun dorp. Ze lijken er dan nog vanuit te gaan dat het om een Oekraïns militair vliegtuig gaat. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft voor de derde keer op rij het slottoernooi van de ATP World Tour Finals gewonnen. Zijn tegenstander Roger Federer moest zich met rugklachten afmelden voor de finale wedstrijd. Het is onzeker of de Zwitser volgend weekend wel kan spelen in de Davis Cup finale tegen Frankrijk. Het weer, is bewolkt, regenachtig en op veel plaatsen is er nevel.